1 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Risico in de zorg omlaag gaat. risico is dit en volgend jaar 385 euro. Roemer wil er helemaal vanaf en hij wil in 2017 al een begin maken met het verlagen, zei hij bij het begin van de algemene politieke beschouwing in de Tweede Kamer. Hij wil het onder meer betalen door de bureaucratie in de zorg terug te dringen en geld weg te halen bij de zorgverzekeraars. Zijn plan leverde hem kritiek op van andere fractievoorzitters. Volgens D66-leider Pechtold onderbouwt Roemer het voorstel voorstel onvoldoende. Hij sprak van gratis bier. De SP-leider herhaalde zijn woorden van gisteren dat het beleid van premier Rutte geleid heeft tot een grotere tweedeling en dat mensen meer langs elkaar heen zijn gaan leven. In Europa mag geen cosmetica meer worden verkocht waarvoor dierproeven zijn gedaan. Producten waarvoor in Europa dierproeven waren gedaan waren al verboden. Nu mag ook cosmetica waarvoor buiten de Europese Unie dierproeven zijn gedaan... niet meer in Europa op de markt worden gebracht. Dierproeven voor cosmetica zijn in Europa verboden vanwege het dierenwelzijn. Als producenten in Europa gebruik maken van bijvoorbeeld resultaten van Amerikaanse dierproeven... komt het doel van de Europese regelgeving volgens het Europese Hof van Justitie ernstig in het gedrang. Het eerste zelfrijdende busje in Nederland is alweer van de weg gehaald. Volgens Omroep Friesland vindt de gemeente het te gevaarlijk. Fietsers moesten de berm in om het wagentje te ontwijken. Het busje zonder bestuurder reed sinds vorige week maandag in het Friese Appelscha... tussen het andere verkeer op het fietspad. Er is ruimte voor zes personen en hij rijdt op elektriciteit. Chantal is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter dat het ROC West-Brabant niet hoeft te onderzoeken wie een seksfilmpje van haar heeft geüpload, zegt haar advocaat. Volgens de rechter had Chantal eerst op andere manieren moeten onderzoeken wie er achter de plaatsing van het filmpje zit. Dan het weer, wolkenvelden afgewisseld met zon, temperaturen rond de 20 graden, weinig wind. Morgen blijft het zacht, op veel plaatsen zelfs wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB.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 sufrimiento que te hace llorar. Oh, those nights I tried to pretend it don't hurt the way I pray someday that you will love me really complete with you so some lessons. lessons. Those are my blessings. blessings. That won't happen again.